Premier Bennett noemt het advies van het Israëlische expertpanel geweldig nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid moet de maatregel nog goedkeuren. Dat gebeurt waarschijnlijk binnen enkele dagen. De Eerste Kamer wil dat het kabinet de verkoop van grond in Zeewolde... voor de bouw van een datacenter van Facebook opschort. Eerst moet er een kabinetsvisie komen over het beleid rond datacenters. Vorige week gaf de gemeenteraad in Zeewolde toestemming voor de bouw... maar daarmee is de zaak nog niet rond. Een deel van de grond is van het Rijksvastgoedbedrijf... en dat heeft randvoorwaarden gesteld, onder meer over duurzaamheid. Het voorstel van de Partij voor de Dieren voegt daar nog aan toe... dat er eerst een kabinetsvisie moet liggen op de vestiging van datacenters. Denemarken gaat 300 cellen in Kosovo huren. De bedoeling is dat veroordeelden die na hun straf sowieso al Denemarken moeten verlaten... daar hun straf gaan uitzitten. De Denen willen zo de gevangenissen in eigen land ontlasten. De Deense regering betaalt Kosovo zo'n 210 miljoen euro... voor de opvang voor de komende vijf jaar. Deense advocaten hebben kritiek op het plan. Ze vrezen dat de gevangenen in Kosovo rechten zullen mislopen... die ze wel in Denemarken zouden hebben... De Deense minister van Justitie ontkent dat en zegt dat de gevangenen op dezelfde manier zullen worden behandeld als in de Deense gevangenissen. In de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Vitesse won zijn laatste duel voor de winterstop van PEC Zwolle. Het werd 1-0 en de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen... die eindigde met 1-0 eh, eh, voor de Alkmaarders. Ehm, die speelden vrijwel de hele wedstrijd met 10-0 na de rode kaart. Groningen was dat. En dan het weer.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 before wenst jullie allemaal fijne dagen en een